Vijf half zeven had ik 112 aan de lijn. We zagen rookpluimen en ja, dan is kokken van vlammen erbij. Is het een gebouw? Is het eh, de peel? Ja, nee. Is het in de peel? Is het voor de peel? Nou, moeilijk schatten. Maar toen we hier kwamen zagen we de, de, de vlammen uit de pil komen. De brandweer is druk aan het blussen, maar de brand is nog lang niet onder controle. Volgens de brandweer is er inmiddels voor 70 voetbalvelden aan natuur verwoest. Bewoners van een groep huizen aan de rand van het gebied hebben het advies gekregen om weg te gaan. In Spanje is een meisje van anderhalf omgekomen door een hagelsteen. Ze kreeg hem op haar hoofd tijdens een zware bui in Catalonië. Het was de hevigste hagelbui daar in 20 jaar. 30 mensen raakten gewond, van wie er 20 naar het ziekenhuis moesten. In de haven van Rotterdam zijn een paar sporttassen vol met kook ontdekt. Ze zaten in een container met appels uit Panama. In totaal is er meer dan 1500 kilo in beslag genomen... met een straatwaarde van bijna 115 miljoen euro. En Zandvoort draait warm voor de Formule 1. Komend weekend is daar de Grand Prix. Zandvoortse ondernemers willen daar niet alleen naar gaan kijken, maar er ook wat aan verdienen. En dat blijkt nog niet zo makkelijk, want je mag niet zomaar logo's en namen gebruiken, merkt ook de tattoo shop. En je kan niet elke tattoo plaatsen, omdat ze daar gewoon streng op controleren. En eh, wat zal het zijn, een soort van copyright of zo dat erop zit. Wat wel mag, ja, andere lettertypes. Je mag wel dingen qua de race zetten, maar je moet net een ander lettertype of net een andere draai aangeven of een ander kleurtje. Nou, als je dit weekend een kaartje hebt, kun je trouwens gewoon de trein pakken NS-personeel belooft die dagen niet te gaan staken. Het weer, af en toe wat wolken, maar vanmiddag vooral veel zon. 24 graden en morgen nog ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam.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 Puis tout de suite après, il y a eu Laura. Et ensuite, il y a eu Aurélie. Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi. Mais pas celle-là. Mon amour. mon amour, Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. to me. Cause that new Bad Bunny made a bad girl. Let me give me that reggaeton, give me party, party. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. que je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Dis-moi ce que j'ai fait au juste la la la long, a la la la la long, longly long, long, long.